Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland heeft vanochtend criminele Afghanen teruggestuurd naar Afghanistan. Het gaat om 28 mensen die zijn veroordeeld voor verschillende misdrijven. Het is voor het eerst sinds de Taliban daar weer aan de macht is... dat er Afghanen teruggestuurd worden. Volgens correspondent Gimbal Duk is dat opvallend... omdat Afghanistan geen veilig land is. Dit was lange tijd ondenkbaar dat na een land in oorlog mensen worden uitgezet. Maar dat is dus eigenlijk gedraaid eh, de afgelopen maanden. En met name na de aanslag in Mannheim in juni. Dat was door een Afghaanse Duitser. En die opvatting over opvang van mensen is eigenlijk nog steeds verder gedraaid... na de aanslag in Solingen van vorige week door een Syriër. Qatar heeft onderhandeld met de Taliban over het terugbrengen van de groep Afghanen. Duitsland praat zelf niet met hen. De Marseillais heeft nog steeds last van de grote computerstoring van eerder deze week bij het ministerie van Defensie. Het was toen een bende op Eindhoven Airport en de communicatie bij hulpdiensten lag ook een tijd plat. Inmiddels zijn de problemen opgelost, behalve bij de Marseillais, zegt staatssecretaris Tuinman. We hebben intern Defensie wel een probleem met ons eigen eh, netwerk. Dat heet eh, Mulan. En eh, het klopt dat de Marche op dit moment geen noodpaspoort kunt uitgeven. Betekent dat mensen die hun paspoort kwijt zijn of als hij is verlopen niet geholpen kunnen worden. De Marche weet nog niet wanneer de boel weer gefixt is. Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt... voor de Nations League-wedstrijden van volgende week. En er zijn niet veel grote verrassingen. Wel mogen de broertjes Timber zich melden bij Oranje. En ook Sparta-keeper Nick Olij is erbij. Hij kan mogelijk zijn debuut maken. Stefan de, Vrij en, Stefan de Vrij en Steven Bergwijn waren er afgelopen EK nog wel bij... maar zijn nu niet opgeroepen door Koeman. Nederland speelt over ruim een week tegen Bosnië-Herzegovina en daarna Duitsland. Krijg je nog het weer? In het zuiden en oosten trekken er wolken over en kan er vandaag een buitje vallen. In de rest van het land is het droog en is er meer zon. Het wordt rond de 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn Herenveen staat tussen Weringenwerf en Brezandijk 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het is eh, op de A10 knoopend Amstel richting Knoopend Koenplein. Bij 5 kilometer file rijden bij Amsterdam Slotenvaart. Door een ongeluk is de ook dicht. A10 Koenplein richting Amstel. 10 minuten vertraging bij Buitenveldert. Op de N99 Den Helder Den Oever. Tussen Hippolytushoef en Den Oever 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En meer meer dan een uur vertraging is er op de N307. Enkhuizen richting Lelystad. Tussen Enkhuizen en Lelystad op weg naar de Hiswaterwater in eh, Lelystad. 17 kilometer stilstaand verkeer.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 Stay my ready for give me the thing, they're ready for really get to me all about the things where you were fantasize. I know you dig the way me step, the way me make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied.